Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De gemeente het gebouw uitgezet. Volgens een woordvoerder hielden de actievoerders zich niet aan de afspraken. Vakbond FNV protesteerde samen met medewerkers van de failliete thuiszorgorganisatie TSN in het gemeentehuis. Ze wilden afdwingen dat de gemeente akkoord zou gaan met een aanbod van buurtzorg om het werk van TSN over te nemen. Daar wordt dinsdag een besluit over genomen. Minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking wil nieuwe afspraken maken over het inzetten van geld voor noodhulp. Volgens haar kan dat efficiënter. Zo wil Ploemen minder regels voor hulporganisaties, zodat die zelf kunnen bepalen waar het geld naartoe gaat. In ruil daarvoor vraagt ze meer transparantie van de organisaties. Volgende week overlegt minister Ploemen samen met de betrokken partijen over een nieuwe aanpak. De fractievoorzitter van de VVD in het Limburgse Maasgouw heeft de wet openbaarheid van bestuur misbruikt om er financieel beter van te worden. Dat blijkt volgens de Limburgse nieuwssite L1 uit uitspraken van de Raad van State. De man zou namens zijn vrouw bij zo'n 160 gemeenten stukken hebben opgevraagd. Veel gemeenten dachten dat het de VVD-voorzitter niet om de stukken ging, maar om de vergoeding die hij kreeg als de gemeenten niet op tijd waren. De Raad van State geeft de gemeente nu gelijk. Een vrouw is gisteravond bij Weijen met haar auto de IJssel ingereden... omdat ze de aanwijzingen van haar navigatie volgde. Ze had niet door dat de navigatie ervan uitging dat de veerpont aan haar kant van de rivier lag... wat niet zo was. De kapitein van de veerpont zag het ongeluk gebeuren en schoot de vrouw te hulp. Hij kon de vrouw ongedeerd uit het water halen. Het weer bewolkt en vooral in het noorden regent het nog steeds. In de rest van het land is het vrijwel overal droog. Later vannacht trekt de regen langzaam weg en het koelt af tot een graad of 7. Morgen overdag in het noordwesten misschien wat zon. Het wordt zo'n 8 graden.